hele week zijn de, de L-schijf. Weten ze het nog steeds niet waar al dat groot is van Billy Joe. Of eh, nee, van Buddy Joe. Hè? Ja, Golden Earring, de L-plaat van deze week uit 1972. Luisteraars, we mogen weer. Welkom in de vol overgoten zonnige dag hè, vandaag. Ja, jongen, jongen, jongen. Het is vandaag 1 oktober van het jaar des Allas 2015 en we zitten wederom achter de microfoon. Ferry de Hartog voor Radio Els 558 met het programma De Ava Show, wat reeds al eh, meer dan 30 jaar bestaat in allerlei vormen hoor. Ja, ja, ja, ja. Eh, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk. En natuurlijk, eh, weet je nog wel, en uh, we hebben wat nieuwsdingetjes uit de krant. Els vindt dat ik er nog steeds een eh, recept in moet gooien. Maar dan moet ze eerst maar eens met wat beters aankomen, vind ik. Als alleen maar boeren komen met worst. Oh, nu, nu hebben ze het weer over een ettensoeprecept. De mussen vallen bijna nog van dak af, maar goed. Eh, we hebben muziek onder meer van The Boys, van Smokey, van Frankie Goes to Hollywood, van Chris Montes, van de Swinging Soul Machine. The Guess Who komt voorbij. Engelbert Humperdinck, een beetje de tegenhanger van Tom Jones. En de Rolling Stones, die hebben we ook nog. We hebben daar nog een keer de Police die voorbij komt. Tony Christie, John Lemmers en eh, alweer Crosby, Still, en Young. Ja, dat is een beetje Crosby, Still, en Young week. Ik weet ook niet, het zal wel puur toeval zijn. En uh, George Harrison, die hebben we ook nog natuurlijk. En we beginnen natuurlijk weer met een plaatje uit de vergeten jaren 60. Ja, ja, ja, ja. Nou, vergeten zijn ze hier niet hoor. Bij Radio Els 558 gooien ze allemaal terug. Ah! Oh, oh, oh, oh, oh, we gaan even een beetje lachen met de Remmeloos uit 1967 hier op een mooie donderdagmiddag. Hier is even de Bedtimes Are Good. La, la, la, Als Els zijn zelfs slechte afwasshows, goede afwasshows. Ja, ja, ja, ja. ja. Joh, Uh, even kijken, maar eens hoor. Ja, ik ben een beetje moe vandaag. Ja, ik weet ook niet hoe het komt, maar ik heb eigenlijk niet eens zo gek veel gedaan op kantoor. Een beetje zitten googlen en zo.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 Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. my mind says heerlijke is dit uit 1988 van George Harrison en I Got My Mind Set On You. En in een filmpje op eh, YouTube is dan te zien eh, dat hij de jackpot wil winnen, hè? dat hij helemaal gok verslaafd is natuurlijk. En wie ooit beweerde dat George Harrison niks kon in de Beatles, nou ja, hij bewijst hier eigenlijk wel een beetje het tegendeel. Goeiedag, je luistert naar de Avashow op Radio Els 558. Wij zijn te bereiken, voorlopig nog in, in ieder geval op www.facebook.com slash Radio Els 558, maar... We zijn hard bezig om een gloednieuwe website voor Radio Els 558 op te zetten. En daar eh, gaan we van alles op zetten en noem maar op. En dan zal de boel ook weer eens een beetje uitgebreid worden. Maar ja, we zijn tenslotte nog maar een paar weken bezig met dit station. Terwijl de AFA-show natuurlijk al een jaar of dertig bestaat. En die is ook nog steeds voor verbetering vatbaar. Oh, oh, oh, oh. Ja, maar niet te veel praten. We gaan meer door met de muziek van Crosby, Still, Nash Young uit 1970. En wat is dit allemachtig prachtig. Hier is Ohio. Sex Oranje zak naar de 14e plaats op de FIFA-ranglijst. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Danny Blind verloor Oranje begin september thuis van IJsland met 1-0 en ging daarna onderuit bij Turkije met 3-0. Nederland staat nu nog maar één plekje boven groepsgenoot Tsjechië, dat in pool A tweede staat achter de mondiale nummer 23 IJsland. Hé, ja, nou, het staat er toch echt zo. Eh, Turkije, derde in de groep, staat 37 e Oh, ze bedoelen natuurlijk dat Tsjechië nu 23 staat in de FIFA-ranglijst. Staat er een beetje vreemd. In 2011 was Oranje nog korte tijd de nummer 1 van de FIFA-ranking. De, de, ploeg van Blind speelt later deze maand EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan en Tsjechië en heeft plaatsing voor het eindtoernooi in Frankrijk niet meer in eigen hand. De onderwijsgroep adviseert om Engels in groep 1 van de basisschool te geven. Leerlingen moeten voortaan al in groep 1 van de basisschool Engelse les krijgen. Ook moeten scholen zich veel meer richten op individuele leerlingen. Het is nu nog zo dat leerlingen van alles een beetje leren en dat is zinloos. Kinderen moeten op school dingen leren die relevant zijn voor hun toekomst. Dat staat in het advies dat donderdag gepresenteerd werd door het platform Onderwijs 2032. Dat is nog een poos weg, ja. Nou, dat klinkt ver weg, maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Het is het zo hoor. Ruim 170 schademeldingen na de aardbeving in Groningen. Dat meldt het CVW donderdagochtend. Volgens een woordvoerster komen de meldingen uit onder andere Siddeburen, Noordbroek en Veendam. Uit de gemeente Slochteren, waar het epicentrum van de beving was, kwamen zeven meldingen. De bewoners maken vooral melding van scheuren in muren en pleisterwerk. De verwachting is dat het aantal meldingen de komende dagen nog oploopt. Helm werd woensdagavond getroffen door een beving met een magnitude van 3,1. Het was de zwaarste beving in Groningen van dit jaar. Albert Heijn gebruikt ook zwarte piet op verpakkingen. Zowel die in de klassieke vorm, zwart, als wat meer bruinere pieten en pieten met roetvegen. In vergelijking met voorafgaande jaren verandert er niet veel. Zwarte piet is, hoe je het ook wendt of keert, onderdeel van deze Sinterklaascultuur. Zo stelt Ahold. Dat is het moederconcern van Albert Heijn vandaag. Dat culturele gebruiken rondom het geliefde Sinterklaasfeest ook kwetsend kunnen zijn, vinden we oprecht vervelend. Helaas kunnen we niet voor iedereen goed doen. Waar mogelijk is, houden we rekening met lokale voorkeuren, zegt een woordvoerder. Er zijn ook artikelen waar geen Zwarte Piet op staat. It is wow. In the Dishes Show. bewonder jou, ik bewonder jou. Doe me geen verdriet. Leven zonder jou, leven zonder jou, nee, dat kan ik niet. Ja, jij beheerst voortaan heel mijn bestaan. Ik bewonder jou, leven Laat me niet alleen, laat me niet alleen, want ik hou van jou. Ga nooit van mij heen, ga nooit van mij heen, blijf me altijd trouw. Het is al zo vaak gezegd, ik meen het echt. Ga nooit van mij heen, laat me nooit alleen. Mijn vragen. Laat mij niet in onzekerheid. jou, ik bewonder jou. Doe me geen verdriet. Leven zonder jou, leven zonder jou, nee dat kan ik niet. Ja, jij beheerst voortaan heel mijn bestaan. Ik bewonder jou, leven zonder Nee Jels, ik bewonder jou niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Dit plaatje was niet voor jou bedoeld. <laughs> 1966 voor John Lammers. En ik bewonder jou. Ja, John Lammers, eh, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, volgens mij is er ook een ongekuiste versie. Ik weet niet wie die zingt, maar dan heet het Ik bedonder jou. Oh, wat prachtig allemachtig. Van Tony Christie gaan we naar 1972. En hij vraagt de weg naar Amarillo. Al zoveel jaren lang. Goedemiddag, je luistert naar de Show op Radio Els 558. when the day is dawning on a Texas Sunday morning. How I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my for me. who waits for me. There's a church bell ringing. Hear the song of joy that it's singing for the sweet Maria and the guy who's coming to see her just beyond the highway. There's an open plane, and it keeps me going through the wind and rain. Is this the way? Dat jullie een beetje een prettige dag hebben gehad. Vol met zonneschijn en dat je niet de weg bent kwijtgeraakt zoals Tony Christie in 1972. Met Is This The Way To Amarillo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik zie trouwens Truus de grasmaaier hier voorbij komen. Dat is zo'n eh, eh, robot uh, die gaat gewoon maaien wanneer het hem <laughs> denkt dat het uitkomt. En die gaat op de gekste tijden. En die is ook al de weg kwijt, want hij gaat kriskras over het grasveld heen. Wij gaan eens even luisteren naar de police uit 1980. En een mooi plaatje hoor, mooi, mooi, mooi in de show hier bij Radio Els 558. Hier is Don't Stand So Close To Me. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly. knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. komen staan. heel houden wij niet van, dat weet je. Zo, we nemen u even mee in een reis in het verleden van vandaag. Het is vandaag 1 oktober en dat is de 274ste dag van het jaar. En er komen er dit jaar nog 91. Wat gebeurde er allemaal vandaag in het verleden? Nou, in 1949. Koningin Juliana onthult een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de razzia van Putten in de Tweede Wereldoorlog. En in 1960 wordt Nigeria onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. In Nederland treedt het kraakverbod officieel in werking in 2010 vandaag en het Icasia ziekenhuis werd in 1968 vandaag geopend. 1885, dat is wel heel, heel lang geleden, kwam het eerste nummer van de nieuwe gids uit. Dat was eh, destijds nogal een vrij populair eh, tijdschrift tot in de jaren 30 toe. Nederland 2 gaat vandaag als tweede officiële Nederlandse televisiezender van start. En dat gebeurde in 1964. En in 1982 presenteert Sony de eerste CD-speler ter wereld. Ja, dat zal ongeveer wel kloppen, want ik was denk ik een van de eerste die iedereen had, een CD-speler. En dan. Eh, ja, nee, dat, was een Walkman. Nee, daar kon je ook een CD in stoppen, geloof ik. Dat was weer eh, veel later, dacht ik. 1990, start van de eerste Nederlandse soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Daar was ik vroeger een ontzettende fan van. Ik heb hier ook alle series die op DVD zijn uitgebracht. Ja, raar hè, maar daar kijk ik graag naar. <laughs> Ja. En vandaag hebben ze geloof ik zelfs eh, een uitzending die anderhalf uur duurt. En daarna hebben ze nog een, een soort eh, special met een herdenking van het overlijden van... Uh, eh, Poel, heet hij nou ook alweer? Peter Kelderman, hè? Ja, Peter Kelderman. Tenminste, zo heet hij die in die serie. In het echt ben ik even zijn naam kwijt. Dat is ook een beetje schandalig eigenlijk. Maar goed, 1949. Mao Zedong roept de Peking officieel de Volksrepubliek China uit. En in 1982 werd Helmut Kohl de nieuwe bondskanselier van West-Duitsland. In 1908 liep de eerste T-Ford van de autofabriek van de band van de autofabriek af en het zou een zeer populaire auto worden en zeker in Amerika natuurlijk. We gaan eens even kijken wie er vandaag jarig zijn, oftewel geboren zijn. 1207 werd Hendrik III geboren. Hij was koning van Engeland en hij overleed in 1272. Annie Verhulst, Nederlandse toneelactrice, overleden in 1986 en werd geboren in 1895. In 1921 werd geboren James Whitmore, Amerikaans acteur. Hij overleed in 2009. En Jimmy Carter, hij was ooit de 39ste president van de Verenigde Staten. Hij is vandaag jarig. Oude man geworden inmiddels, want hij zag het levenslicht in 1924. In 1930 Richard Harris, een Iers filmacteur, overleden 2002. Maar volgens mij werd hij meer beroemd eigenlijk door dat nummer. Hè? Ja, hij heeft ooit een muzieknummer gemaakt. Eh, Mecca After Park. Dat was geloof ik meer dan schijntje opgenomen, dacht ik. Elbert Collins, Amerikaans bluesgitarist blues, en zanger. Hij overleed in 1993, maar zag het levenslicht vandaag in 1932. En we feliciteren Hedy Dacona. Zij is natuurlijk een Nederlands politicus. Zij werd geboren in 1937. De leadzangeres van Shocking Blue, Mariska Veras, zou eh, vandaag jarig zijn geweest, waar het niet dat ze is overleden in 2006 en ze werd geboren in 1947. We feliciteren André Rieu vandaag. Hij is natuurlijk een Nederlands violist. Hij werd geboren in 1949 en twee jaar later in 1951 werd geboren Wil van Kralingen, Nederlands actrice, maar helaas veel te vroeg overleden in 2012. Marjolein Touw, Nederlandse zangeres en actrice, werd geboren in 1962 en in 1970 Gaston Hij is natuurlijk een Nederlands voetballer. Ik denk niet meer inmiddels, maar volgens mij erg voor Feyenoord gespeeld. Maar eens even kijken wie er overleden zijn. Dat zijn er geloof ik niet zoveel vandaag. Even kijken hoor. In 1990, eh, John Bell, 62 jaar. Hij was Brits wiskundige en natuurkundige. Alfred Vogel, van de bekende druppeltjes. Hè? Hij was een Zwitserse arts en hij overleed in 1996. En Wim Polak, hij werd 75 jaar. Hij overleed in 1999. Hij was Nederlands politicus en ooit burgemeester van Amsterdam. Dat staat er niet bij, maar dat weet ik uit mijn hoofd. Ach, en dat was ook triest. Eh, vandaag, vorig jaar, overleed Lindsay de Pool. Zij werd 64 jaar oud en zij heeft heel wat mooie plaatjes achtergelaten voor ons. En dan gaan we even naar de weerextremen toe. In 1988 was de laagste minimumtemperatuur 1,2 graden. De hoogste maximumtemperatuur was 26 graden eh, in 2011. We konden in het zonnetje zitten in 1940, het langst hoor, 10,5 uur. En de meeste regen, eh, of de, duur van de regen, die was 8 uur. En dat was in 1997 dat je met de paraplu 8 uur lang buiten moest lopen.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 Eh, ze maken natuurlijk ontzettende ruige muziek, hebben ze gemaakt, zeker in de jaren 60. Maar dit was eigenlijk een tussendoortje in 1967, Ruby Tuesday. En dat is toch eigenlijk een beetje aan de zachte, zwoelige kant. Maar het mooie is, je hoort zowel in die harde muziek als in die zachtere uitvoeringen van de Stones, hun nummers, toch hetzelfde Stones geluid terug.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 She said, I, I, I. So I was left out in the cold. I said, You're what I've been dreaming of. She said, I don't want to know. Oh, you know, she was digging the cat up. Wolfman. He gonna make your record high. Yes, baby, I am your doctor of love. Clap for the Wolfman. You gonna dig him till the day you die. <laughs> Everybody talk about the Wolfman's promptness of love. 75 or 80 miles an hour, she hops slow, slow, slow. Baby, I can stop right on a dime. I said, hey, baby, give me just one kiss. She said, no, no, no. But how was I to bide my time? I said, hey, babe, you want a coo coo coo? She said, I, I, I. Said, I'm about to overload. I said, Oh, you thought she was digging you, but she was <laughs> digging me. <laughs> Clap for the Wolfman. He gon' rate your record high. As long as you got the curves, baby, I got the angles. Clap for the Wolfman. You gon' dig until the day you die. It's all according to how your boogaloo situation stands. Even klappen voor de Wolfman. Ja, Wolfman Jack bedoelde ze daar natuurlijk mee, hè? die beroemde disjockey. Je hoorde de Kazoo uit 1974. Komende nacht is er weinig bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan op uitgebreide schaal nevel en mogelijk dichte mist of mistbanken ontstaan. Het koelt sterk af en de minima liggen rond de 4 graden. Vlak aan de grond komt de temperatuur dicht bij nul en staat een zwakke oost- tot noordoostenwind. Morgenochtend loste de nevel en mist geleidelijk op en wordt het weer een zonnige dag. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden. De wind is oost tot noordoost en zwak tot matig. In het noorden is de wind zwak en variabel. machine came along, everything went wrong in the you chose. op de machine van de swinging soul Dus ze willen zelf dat ze stoppen of zo. Maar het is natuurlijk wel een mooi nummer om eens een keer terug te horen. Uit de 60s, uit 1969 om precies te zijn. Het is in de show weer tijd hiervoor. Oeh, daar komt hij hoor. Daar komt hij, daar komt hij. op de knieënplaat. Hier is Chris Montes en Aino Dicas uit 1973. quieres, que tú no quieres, quieres mi amor. Because I love you, I only want you. Oh, how I need you, that is for sure. If I had sunshine, I'd give it to you. If I had fortunes, I'd do the same. I'd give the stars to nobody but you, and most of all. staan. Jorda, I Know Digas, mooi plaatje uit eh, 1973 van Chris Montes in het kader van eh, de klap op de knieën plaat. Zo bijna vergeten, de krant. De krant. De VN die verhoogt vluchtelingenprognose naar 1,4 miljoen. Dat is een stuk meer dan de 850.000 waar de UNHCR eerder overrekenen over de jaren 2015 en 2016. Het kunnen er volgend jaar ook meer worden, schatten UNCHR. Maar vooralsnog gaat de hulporganisatie nog even uit van een aantal even zo groot als dit jaar. Dat zijn er namelijk 700.000. Rusland voert opnieuw luchtaanvallen uit in Syrië. Die stellingen waren bij de rebellenbeheerste stad Yisr al-Soegboer in het noordwesten van Syrië. Rusland zelf zegt dat bij de bombardementen een hoofdkwartier van de Soenistische extremisten, extremisten van de IS te hebben verwoest. Er zijn ook een multi een munitiedepot bij Ildilip en een centrum waar autobommen voor de IS worden gemaakt in het noorden van Homs gebombardeerd. Veel meer files in de zomermaanden dan vorig jaar. Vooral de spitsen in september waren opvallend druk. In de avondspits waren de files in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar 27% langer en in de ochtendspits 25%. De fileswater nam het meest toe in de regio Amsterdam, gevolgd door Utrecht en Rotterdam. In de ochtend was het op dinsdag het drukst en in de middag op donderdag. De drukste spits van het afgelopen kwartaal was donderdagavond 24 september. Door regen en ongelukken stond er op het drukste moment op de A- en N-wegen in Nederland 670 kilometer file. De spits was om 8 uur voorbij. Ik heb daar geen last van, want ik heb namelijk geen auto. 558 Radio Els. Meer muziek, meer muziek, meer muziek. Oh, wat een herrie in je radio. We gaan naar Frankie Goes to Hollywood. En rage hard. Weet je, ik kom je halen. Laugh like the head of Apollo, young and strong on the wings of tomorrow. Rise up in Indians, get off your knees, just barely. een beetje harde muziek hoor voor een donderdagavond. Maar goed, het moet wel eens een keertje kunnen. Jorden Frankie Goes to Hollywood met Rage Hard. Ik kom jalen uit 1986. Trouwens wel leuk hoor om al eh, dat soort mannetjes dan in die strakke broekjes op het podium te zien. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, dat was hij dan weer, hè? de avondshow op Radio Els 558. Het was vandaag 1 oktober van het jaar des alles 2015, dus nog drie maandjes en het zit er helemaal op dit jaar. Eh, trouwens, eh, aankomende zaterdagmiddag is er gewoon weer de top 40 hoor. Waarschijnlijk even weer tussen 3 en 6. Uh, daar gaan we gewoon weer de top 40 doen van 40 jaar geleden, net als vorige week. En luister weer even mee naar al die bekende hitjes en onbekende hitjes. En hitjes waarvan je denkt, oh, dat is een tijd geleden dat ik die gehoord heb. Ja, dan moet je gewoon even luisteren op Radio Radio Els 558. Wij gaan er van tussen. Ik heb er nog één nummertje voor je van Smokey. Ja, prachtig, prachtig hoor. Een van mijn favorietjes uit 1977 met It's Your Life. Het is inderdaad jouw leven. Jij moet er mee doen en jij moet er iets van maken. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Oh ja, eh, even melden nog. Eh, straks gaan we er heel even uit. Dan hoor je wat mailtjes op de achtergrond. En dan komen we terug vanuit de non-stop studio van Radio Els 558. Dus we moeten dan even overschakelen. Technisch gedoe allemaal. Zeg bedankt voor het luisteren en eh, graag tot de andere keer.